de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal in Istanbul worden binnengebracht. Op de beelden staan mannen met vijf koffers... waarin delen van het lichaam zouden zitten. Khashoggi, columnist van de Washington Post, was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat-generaal in Istanbul vermoord. Zijn lichaam is nooit gevonden. In Rotterdam is vandaag opnieuw een terrorismeverdachte opgepakt. De politie wil er alleen over kwijt dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Bij hem thuis zijn computers in beslag genomen. De zaak staat los van de terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam ommoord werden aangehouden. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich als eerste serieuze kandidaat gemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Warren is een invloedrijke politicus uit de linkervleugel van de Democratische Partij. Ze staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van grote banken en corporaties. En ook laat ze zich geregeld negatief uit over president Trump. President Poetin heeft in Magnitogorsk een bezoek gebracht aan het flatgebouw dat daar deels is ingestort. Bij het ongeluk in Rusland vielen zeker vier doden. Enkele tientallen mensen zijn gered, een aantal van hen is gewond. De flat in Magnitogorsk stortte vanochtend vroeg door nog onbekende oorzaak voor een deel in. Er zijn 1400 mensen betrokken bij het reddingswerk. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Afrikaanse militieleider Gaisona berechten voor oorlogsmisdaden. Gaisona was in de Centraal-Afrikaanse Republiek een kopstuk van een christelijke militie die zich schuldig maakt aan geweld tegen moslims. Het weer, vanavond bewolkt, ook tijdens de jaarwisseling...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 they said they didn't know. Where did the snowman? Where did the snowman? Where did the snowman go? Only yesterday I met Jack Frost. He said there'll be a storm, so I lit a little fire just to keep my snowman warm.